Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Oud-IMF-topman Stroos-Kaan wordt niet vervolgd voor verkrachting. Volgens het Franse OM is er bewijs voor aanranding van de schrijfster en journaliste Tristan Banon, maar is het feit verjaard. Banon had aangifte gedaan van een poging tot verkrachting in 2003. Afgelopen zomer zat Stroos-Kaan vast in New York voor een soortgelijke affaire. De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op het subsidiebeleid van de overheid. Ministers weten vaak niet wat het effect is van de subsidies. Dat komt onder meer doordat de verplichte evaluaties niet altijd worden uitgevoerd. En als zo'n evaluatie een slecht uitvalt voor de ontvanger, wordt de subsidie nooit stopgezet. Het kabinet is niet van plan zijn werkwijze te veranderen. Jaarlijks wordt 6 miljard euro aan subsidies uitgekeerd. De arbeidsinspectie verdenkt een champignonbedrijf uit Gelderland van uitbuiting van ruim 70 Bulgaren. Die zouden te lange dagen maken en maar 3 euro netto per uur verdienen. Ook moesten de Bulgaren met z'n zessen één kamer delen. De arbeidsinspectie riep de hulp in van de politie, onder meer omdat er honden op de inspecteurs werden afgestuurd. De storing van BlackBerry-telefoons is voorbij. De Canadese maker RIM zegt dat alle gebruikers wereldwijd weer kunnen internetten en e-mailen. Sinds begin deze week waren er problemen doordat het netwerk van BlackBerry na een technisch defect was vastgelopen. RIM neemt maatregelen om herhaling te voorkomen. Bondscoach Guus Hidding speelt met Turkije in de play-offs voor deelname aan het EK voetbal tegen Kroatië. Dat heeft de loting in Krakau en Polen uitgewezen. De andere wedstrijden in de play zijn Estland-Ierland, Tsjechië-Montenegro en Bosnië-Herzegovina tegen Portugal. De EK-kwalificatiewedstrijden zijn begin volgende maand. Dat is weer vannacht helder, vooral in het oosten mist en minima rond 3 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar met 13 graden wel een paar graden frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 40 files. Ik geef een overzicht van de files van 5 kilometer en langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Burgerveen en Rijn Rijndijk 8 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 7. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 7. Verderop richting Gorkum tussen kilo Ambacht en Sliedrecht West 5. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de randweg van Dordrecht 5. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A16 verderop richting Rotterdam voor knopen Terbrechtseplein 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knopen Terbrechtseplein 7. A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond 7. En de A28 Utrecht richting Amersfoort voor de afrit Den Dolder 5 kilometer.